Bij Ozaan kwamen twee mensen op een motor om het leven. De 52-jarige automobilist die vermoedelijk bij het ongeluk betrokken was... zit vast. Bij Lekkerkerk ging het om twee inzittenden van een auto die om het leven kwamen. Volgens de politie was er ook voorafgaand aan dat ongeluk een conflict op de weg. Sinds vrijdag hebben hulporganisaties 344 migranten opgepikt... uit de Middellandse Zee boven Libië. Een schip van de organisatie Sea-Watch, die onder Nederlandse vlag vaart... heeft 33 mensen aan boord. Het schip heeft nog geen toestemming om de groep ergens aan land te brengen. De andere 311 migranten zijn op een reddingsschip op weg naar Spanje. Koning Filip van België heeft in zijn kersttoespraak politici op hun verantwoordelijkheid gewezen. Hij roept op tot een open en oprecht debat in de aanloop naar de komende verkiezingen. Volgens Belgische media werd de speech van de koning al geschreven voor de definitieve val van het kabinet en daarna niet meer aangepast. Ze spreken van Philips meest politieke toespraak tot nog toe. De koning verwijst onder meer naar de grote klimaatmars in Brussel en de protesten van de gele hesjes. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een uitbarsting van de Etna. De vulkaan spuwt enorme aswolken uit. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het vliegveld in de buurt is gesloten. Vliegtuigen die willen landen worden omgeleid naar andere luchthavens. Nederlanders deden vandaag massaal de laatste kerstinkopen en dat leidde tot overvolle winkelstraten en razendrukke winkels. De gemeente Rotterdam riep daarom op om niet met de auto... maar met het openbaar vervoer naar de stad te komen. En in Breda werden bij een supermarkt verkeersregelaars ingezet... om alles in goede banen te leiden. Het weer is droog en er staat weinig wind. Rond middernacht is het in het zuidoosten rond het vriespunt. Eerste kerstdag kan de zon er nog af en toe bij komen. Tweede kerstdag blijft het op de meeste plaatsen grijs.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 Met een old school country Christmas brengen ze ons opnieuw in de kerstsfeer. and candle lights, poinsettias in red and white, and we all sing along with an old school country Christmas song in an ugly Christmas sweater. It won't get any better. in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Running Scared. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Whitey Morgan en zijn band bewijzen dat ze tot de allerbeste behoren in het outlaw-genre. Het album Hard Times and White Lies is de aanschaf meer dan waard. There's a picker in 149. He's drinking and wasting his time. He came here right, but it just ain't his night once again. Tonight at the fiddler's end. and men of the Lord. They all want to change and just find a place to fit in. Crossroads met de act van de maand. Dat was Whitey Morgan met Fiddlers In. Zowel Pardon Me en Stories We Could Tell zijn afkomstig van het album Mono, dat in 2015 werd uitgebracht. steady run of one from one town to the next. How long has this been going on? Can't even start to guess. Most of the time strangers in the night. It's a moment from a ride. It's forever now or never meant to be. Heather Aitken. en sluister hoe het ze vergaat. Dwight Jokum produceerde King Lex' album en dat is duidelijk te merken. King Lex laat zich graag vergelijken met Roy Orbison. De cover van deze week. Just running scared Each place we go So soundtrackalbum van Dolly Parton voor de gelijknamige film uit 2018. De film is eind november verschenen en of die ook bij ons in de bioscoop komt is mij niet bekend. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Oneerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het country kerkhof van dit programma kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. In deze rubriek plaatsen we een gedenksteen. Songwriter Jerry Chestnut is vorig weekend op 87-jarige leeftijd overleden. Jerry is als songwriter bekend door songs als A Dime at a Time van Del Reeves, Another Place Another Time van Jerry Lee Lewis, A Good Year for the Roses van George Jones en anderen, Holding On to Nothing van Dolly Parton en Porter Wagoner, Trouble van Elvis Presley en Travis Tritt. A Dime at a Time stamt al uit 1958, Del Reeves. a two dollar bill. That's why I'm here tonight. I've got time to kill, and I can tell my story about twenty times. But two dollars in the jukebox, one dime at a time. Two dollars in the jukebox, a dime at a time. Play the same old. sit down. Misery likes company, and I believe that I found somebody just as lonely. I don't believe I Zoals zojuist al gemeld werden ook Holden On To Nothing en A Good Year for the Roses grote hits. Jerry Chestnut is niet meer, maar zijn songs zal ik nooit vergeten. We're holding on with nothing left to hold on to. I'm so tired of holding on to nothing. The years have shown no kindness for the hard times we've been through. We've squeezed the life from every dream and still go right on bluffing with really nothing left to hold on to. Oh, why do we keep holding on with nothing left to hold on to? Let's be each other. That's the least that we can do. I feel guilty when they envy me and you. We're holding on with nothing left to hold on to. We were young and foolishly mistaken. Victims of a passion much too strong to be denied. With only tears to show for all the years that we've been faking, God only to hold on to.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 Lying cold the way you left them, But at least your lips caressed them while you packed. And a lip print on a half filled cup of coffee that you poured and didn't drink. But at least you thought you wanted it, and that's so much more than I can say for me. It's been a It's been a good year for the roses. After three full years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't spoke a word. And from the bedroom, the familiar sound of our one baby's crying goes unheard. achter ons. Nu weer naar het heden. Lindsay and the Lone Lies is een alternatieve folk-country formatie gevormd rond zangeres Lindsay Burns. De formatie komt uit Stratford, Ontario en Buckaroo Blue is terug te vinden op hun debuutalbum. Zet You Santa Claus keer ik terug naar die kerstgedachte. John Snyder helpt daarbij. Uh, is you, Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hanging my stocking I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out on my clacking jaws. Who's there? Who is it? Are you stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. Then it's just what I've been waiting for. But would you mind slipping it under the door? Cool winds are howling, or could that be growling? My legs feel like straw. My, my, oh me, my, kindly would you reply? Is that you, Santa Claus? Hey! Is that you, Santa Claus? I say, who's there? Who is it? Are you stopping for a visit? Come on, is that you, Santa Claus? Oh, there's Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, cause I know you're there. We don't believe in no can't explain why I'm shaking this way. And I can see old Santa in the keyhole. I'll get to the cause. One peek and I'll try there. Oh, there's an eye there. Is that you, Santa Claus? Please, please, pity my needs. Is that you? Santa Claus. Getipt voor de top. Eind van het jaar is het altijd rustig als het om singles gaat. Toch is What Happens in a Small Town van Brentley Gilbert en Lindsay L. waard om gedraaid te worden. Evenals met Crazy Love van Tennel Arts. Can't go for a ride to clear my head. Cause everything I pass puts you back in it. You were done, moving on. But you can't be too far gone. Cause one Blue Christmas kent vele uitvoeringen en er kan die van Jared Birmingham aan toegevoegd worden. winter begint en dit is een toepasselijke song voor de lange winteravonden. Sideline heeft er iets moois van gemaakt waar ik deze aflevering mee afsluit. Tot volgende week. Dag. calling. If I could only have you near to breathe a sigh or two, I would be happy just to hold the hands I love on this winter night with you. is rising in the shadows overhead. My glass is almost empty. I read again between the lines upon the page the words of love you sent me. If I could know me just to hold the hands I love on this winter night with you. is growing dim. The shades of night are lifting. The morning light steals across my window pane. Where flakes of snow are drifting. If I could only have you near to breathe a sigh or two. should be happy just to hold the hands I love and to be once again with you. To be once again with you. Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en...